tot vanavond 11 uur. De chauffeurs van regionale bussen en treinen lagere werkdruk. Het meisje Charlene van 8 is waarschijnlijk gewurgd... voor ze uit het raam van een flat in Hogeveen viel. Dat blijkt uit nieuw forensisch onderzoek... heeft de advocaat van de vader gezegd tegen de Telegraaf. Onderzoekers zouden sporen van verwurging hebben ontdekt op het lichaam. Ook zou er een nieuwe verklaring zijn van een buurtbewoner. Die beweert dat het meisje van de flat is gegooid en niet is gevallen... Charlene woonde bij haar moeder toen ze 2,5 jaar geleden dodelijk ten val kwam. Een half jaar later werd de moeder opgepakt. De VS en Zuid-Korea stellen de jaarlijkse gezamenlijke legeroefening uit tot na de Olympische Winterspelen volgende maand in Pyeongchang. De oefening is elk jaar tussen februari en april. Noord-Korea maakt daar elk jaar bezwaar tegen. De oefening wordt gezien als een repetitie voor een invasie. De afgelopen weken lijken Noord- en Zuid-Korea de betrekkingen beter te willen maken. Zo werd de communicatie van de hotline tussen de twee landen weer hersteld. Het aandeel van de Amerikaanse chipmaker Intel staat op Wall Street flink in het rood. Eerder vandaag werd bekend dat zo goed als alle chips van Intel vatbaar zijn voor twee nieuwe grote lekken. Daardoor kunnen wachtwoorden, tekstbestanden en foto's worden gestolen. Het bedrijf zou al een ruim een half jaar op de hoogte zijn van de problemen. Bij het openen van technologiebeurs Nasdaq daalde de waarde van het aandeel Intel met 5 procent. Het weer bewolkt, druilerig en steeds meer wind. Aan de kust stormachtig. Morgen af en toe een bui en zo nu en dan zon.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 Oh, no, I just can't stop, no, no, no. I just can't Just I'm lying come. I was getting moolah, baby. Havana, ja, Michael McDonald hoorde je nog eventjes voorbij komen in dit eh, nummer van Christopher Cross. Nou, we draaien er nog één en eh, dan eh, gaan we op naar het programma hierna om 8 uur. Dan mag ik het voor het zeggen hebben. Doen we met deze grote vrolijke vriend Billy Joel uit 1981. Was van een legendarisch album, The Nylon Curtain, waar ook Goodnight Saigon op terug te vinden is. Die hoor je dus tot 8 uur. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Hokken met het NOS Journaal. D66-Kamerlid Sjoerdsma wil dat er een intern onderzoek komt naar seksuele intimidatie op de werkvloer in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en op de ministeries. Volgens het Kamerlid is het goed dat er veel aandacht is geweest voor grensoverschrijdend gedrag, maar moet het niet bij de media aandacht blijven. Het is niet duidelijk of er een Kamermeerderheid voor de plannen is. In de Tweede Kamer wordt binnenkort gedebatteerd over de kwestie. In Duitsland is een 32-jarige neonazi veroordeeld voor opruiing... omdat hij op Facebook grappen maakte over